jou daar zag. Ik vroeg me af waar gaat dat heen. Ik volgde je stiekem de hele dag, tot jij zo uit het niets verdween. Mijn zoektocht naar jou duurde heel de week. Je leek opeens niet te